De twee schudden elkaar de hand op de grens van Noord- en Zuid-Korea... en Trump was ook even in Noord-Korea was voor het eerst dat een Amerikaanse president voet zette op Noord-Koreaanse bodem. Daarna spraken ze in het Vredesgebouw vlakbij de grens, een uur lang achter gesloten deuren met elkaar. Daar was ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in bij. Trump heeft Kim uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Na afloop zei Trump dat de nucleaire onderhandelingen binnen enkele weken hervat worden. Daarbij is snelheid niet het voornaamste oogmerk. Het resultaat telt. Trump zei wel dat de sancties tegen Noord-Korea voorlopig van kracht blijven. De wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters op het WK tegen Italië... is ondanks het warme weer zeer goed bekeken. 2,7 miljoen mensen zagen smiddags hoe Oranje de halve finales haalde. De wedstrijd was daarmee ook het best bekeken programma van de zaterdag. Het voetbal scoorde sowieso goed qua kijkcijfers. Op de tweede plek staat Studio France met 2,5 miljoen kijkers. De halve finale van Oranje is woensdagavond om 9 uur tegen Zweden. Sri Lanka heeft twee officiële beulen aangesteld om doodstraffen uit te voeren. Afgelopen februari kondigde president Sirisena aan dat vier veroordeelde drugscriminelen ter dood worden gebracht door ophanging. Het moeten de eerste executies in 43 jaar worden. De laatste beul was vijf jaar geleden vertrokken zonder ooit een executie te hebben uitgevoerd. De twee nieuwe beulen zijn over twee weken klaar met hun opleiding. De aanstaande executies zijn eerder al scherp veroordeeld door de EU en Amnesty International. Het weer, veel zon, maar later ook wat wolken. Met een stevige wind van zee de 20 graden op het strand tot 30 in het oosten. Na het weekend geregeld zon, lokaal een buitje en met 18 tot 23 graden wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Drukte in Noord-Holland door werkzaamheden. Op de A2 Amsterdam-Utrecht 10 minuten extra tussen Vinkenveen en Maarsen.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 Wie laat wie nu uit? je om. Dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar een fluit. Wie laat wie nu uit? Kom, kom, hier, zoek, zoek, ja. Braaf, ja kom. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het.